Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De werkloosheid onder niet-westerse Nederlanders is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen. Het staat in het jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat later vandaag wordt aangeboden aan minister Ascher. Het slechtst scoren voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Van hen heeft meer dan de helft geen werk. Maar ook met gelijke kwalificaties zijn allochtonen vaker werkloos dan autochtonen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben migranten vaak te maken met vooroordelen bij werkgevers. Het opleidingsniveau van migranten is de laatste jaren wel toegenomen. Het SCP-rapport is nu al openbaar omdat de PVV het embargo heeft geschonden. De partij vindt dat het SCP de criminaliteitscijfers in het onderzoek had moeten meenemen. Dat is niet gebeurd en dat noemt de PVV politiek correct. De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur voor de Russische minderheid in het zuiden en oosten van het land. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na een overleg met onder andere minister Timmermans. Die was met zijn Belgische en Luxemburgse collega's in Kiev om met de Oekraïense regering te praten over de problemen op de Krim. Radarvliegtuigen van de NAVO gaan naar Polen en Roemenië om van daaruit Oekraïne te observeren. Dat hebben de NAVO-landen besloten. De AWACS vertrekken vanaf hun basis in Duitsland en Groot-Brittannië besluit van de NAVO komt nadat de Russen de controle over het Oekraïnse schiereiland de Krim hebben overgenomen. De politie in Eindhoven heeft een man en een vrouw opgepakt in verband met de vondst van een babylijkje. Ze wonen vlakbij de steeg in het stadsdeel Strijp waar de baby gistermiddag werd gevonden. De man van 27 en de vrouw van 26 zijn aangehouden in hun woning. Over hun betrokkenheid is niets bekendgemaakt. En wat er met de baby is gebeurd kan de politie ook nog niet zeggen. Het weer vannacht, soms wat bewolking, maar ook opklaringen. Het koelt af tot tussen 3 en 6 graden. Lokaal kan het nevelig worden.